René van Brakel met het NOS-journaal. Het spreken van Nederlands mag geen voorwaarde zijn voor het krijgen van een bijstandsuitkering. Dat zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten in reactie op uitspraken van staatssecretaris De Krom. Die wil bij wet vastleggen dat mensen alleen een bijstandsuitkering kunnen krijgen als ze Nederlands spreken. De gemeenten zeggen dat zo'n wet niet uitvoerbaar is omdat het in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Ook wijst de VNG op uitspraken van de Raad van State die een taaleis juridisch niet mogelijk zouden maken. In de haven van Hans Weert bij Goes is gisteravond een jongen van 16 omgekomen. De leerling matroos wilde van een binnenvaartschip afstappen, maar viel in het water. De schipper sprong hem achterna en kon de jongen boven water halen. Hij werd aan boord gehesen van een boot van Rijkswaterstaat. Daar werd geprobeerd de matroos te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De Canadese minister van Defensie heeft een bestelling van 20.000 stressballen geannuleerd. De oranje-kleurige ballen waren besteld door het Canadese leger voor promotiedoeleinden. De minister wist daar niets van. Toen hij ervan hoorde door berichten in de media stak hij er een stokje voor. Hij vindt de bestelling verspilling van belastinggeld. De Canadese regering moet 4 miljard euro bezuinigen. De departementen hebben daardoor 10% minder te besteden. De tweede editie van The Voice of Holland is gewonnen door de 19-jarige Iris Kroes. De zangeres uit Drachten maakte bij de audities indruk doordat ze zichzelf begeleidde op een harp. Iris kreeg in de finale afgelopen avond 51% van de stemmen, net iets meer dan Chris Hoordijk. Eerder op de avond vielen de finalisten Paul Turner en Erwin Nijhoff al af. De winnaar van The Voice of Holland krijgt een platencontract en een auto. Vorig jaar won Ben Sanders de eerste editie van het populaire tv-programma. Het weer wisselend bewolkt en kans op een bui. In het noordoosten kan het glad zijn. Overdag regen en maximaal van 9 graden. Dit, dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 You did not I do the wiggle, man. You did not Yeah. I'm sexy and I know it. Man, it is wonderful. Yeah. <laughs> ik zal altijd zorgen dat er een koud trekken komt. Daar heb ik ervaring mee, want ik weet hoe je een paard moet aanspannen.